Meijer met het NOS-journaal. Nederland moet kiezen hoeveel sterfgevallen en schade door klimaatverandering acceptabel zijn. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is Nederland onvoldoende voorbereid op alle gevolgen van klimaatverandering. En omdat volledige bescherming tegen alle risico's onmogelijk is, moeten er volgens het Planbureau fundamentele keuzes worden gemaakt over wat of wie beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld of kwetsbare mensen voorrang krijgen... of toch liever de natuur of economische sectoren zoals de landbouw. De, gemeente, de, gemeenteraadsverkiezingen in Gorkum moeten over. Dat heeft een nipte meerderheid in de gemeenteraad gisteravond besloten... vanwege signalen van verkiezingsfraude. De nieuwe verkiezingen moeten binnen 30 dagen worden gehouden. De burgemeester van Gorkum deed aangifte van meerdere vormen van verkiezingsfraude... Zo zou onder meer bij een stembureau een kandidaat op de lijst vijf keer zijn langsgekomen, steeds samen met andere personen. En de kiezers hadden meerdere volmachten bij zich waarmee ze stemden. In de haven van Dubai is een olietanker uit Kuwait aangevallen en een brand gevlogen. Kuwait beschuldigt van de aanval. Het schip was volgeladen en lag voor anker toen het werd getroffen. De brand is inmiddels geblust. Mogelijk is er olie in zee gelekt. Volgens Dubai is de bemanning in veiligheid gebracht. In het westen van Haiti hebben bendes een bloedige aanval uitgevoerd. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er ruim 70 mensen gedood. Gewapende mannen stormden dorpen binnen en staken huizen in brand. Zo'n 6000 mensen zouden op de vlucht zijn geslagen. Een woordvoerder van VN-chef Guterres roept op tot een grondig onderzoek. De afgelopen vijf jaar zijn er in Haiti ruim 20.000 doden gevallen door bende geweld. Het weer, vanochtend eerst opklaringen en droog. Later vooral in het binnenland meer bewolking en wat buien.